12 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Zangeres Floor Jansen heeft de popprijs 2019 gewonnen. Die wordt uitgereikt aan een groep of artiest... die volgens kenners het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan de Nederlandse popmuziek. Jansen is zangeres van de Finse metalband Nightwish. Het Nederlandse publiek leerde haar vooral kennen... dankzij het tv-programma Beste Zangers. Volgens de jury heeft ze zich bewezen als een van de beste... meest veelzijdige zangeressen van Nederland... De popprijswinnaar wordt traditioneel bekendgemaakt op festival slag in Groningen. In Jemen zou een militair trainingskamp zijn aangevallen door Houthi-rebellen. Volgens de staatstelevisie van Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zijn er minstens 60 doden. De door Iran gesteunde rebellen zouden het kamp met drones en raketten hebben aangevallen. Na een relatief rustige periode zijn de gevechten in Jemen weer opgeleid. Bij de burgeroorlog tussen de rebellen en het regeringsleger... dat wordt gesteund door een internationale coalitie... zijn volgens hulporganisaties ruim 100.000 mensen omgekomen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan geven hun koninklijke titels op... heeft Buckingham Palace gemeld in een verklaring. Ook kunnen ze geen aanspraak meer maken op het geld... waar ze als lid van het Britse Koningshuis nog recht op hadden paar kondigde eerder deze maand al aan... dat ze een minder vooraanstaande positie binnen de koninklijke familie willen. In de Eredivisie heeft Willem II in Alkmaar AZ verslagen. De Tilburgers wonnen de uitwedstrijd met 3-1... en staan daardoor nu op de derde plaats op de ranglijst. Eerder op de avond versloeg Feyenoord in eigen huis Heerenveen, ook met 3-1. Twente Groningen eindigde in 0-0... en Vitesse won uit bij Fortuna Sittard opnieuw met 3-1.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 hands up in the air. That was Armin van Buren together with Neo on Love You in the Nicky Romero remix. We're WNW and welcome to a new episode of Rave Culture Radio. This week we have new releases by David Guetta and Morton, Idris Elba, Sonny James and Ryan Marciano, the new Hardwell and Suyano, and we have a brand new New Year song called Mind Control. It is available on our YouTube right now. It has a super trippy video, so make sure to check it out at youtube.com slash wnwmusic. Back to the music. Here's Oliver Heldens, Aquarius. Turn it up. disease will cause. And before that, our mashup of Tiesto and Rita Ora's Ritual with the rave culture release Ometa by Sandro Silva and Sabers. Still to come the new Vinay and a new song by veterans Paul Elstak and Clubheads. But first, it's time for this week's New Year Selects. We have the anthem of a state of trance 950 made by the man himself, Armin van Buren. And also the new Artento Divini Marlowe is reaching altitude label. But first, it's Ben Gold and Hannah. Come home, turn it up. come home. We'll come home again. Don't feel alone. We'll come home. music, guys. music guide you. Come together, rave together, let the music guide you. Guys, guys, guys, 我就是。 Drink it, drink it.